3 uur. Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. In Broek in Waterland wordt nog altijd gezocht naar achtergelaten wapens. Gisteren opende de politie daar het vuur op een groep overvallers... die op de vlucht waren na een overval in Amsterdam. De achtervolging eindigde aan de rand van Broek in Waterland. Bij deze vrouw reed een van de vluchtauto's door de tuin... waarna de zwaar bewapende criminelen uitstapten. Nou, zoveel politie, zoveel eh, honden. En ik kijk uit het raam. Wat ik dus heb gezien, heb mijn dochter beneden gezien. Dus de twee auto's van de overvallers met bivakmutsen. Toen dacht ik, dit is niet goed. Dus ik geef een schreeuw van, eh, eh, kom naar boven, hou je stil, we, we doen niks, eh, verstop je. De opgepakte mannen zijn Fransen en Belgen, melden de bronnen, aan de NOS. Vanavond is er een bijeenkomst voor inwoners van Broek in Waterland om na te praten over het geweld. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is gedaald tot onder de 1900. Het laagste aantal in meer dan twee maanden. 621 van hen liggen op een intensive care. Planten en dieren komen steeds meer in gevaar, zeggen natuurorganisaties. En daarom moet Nederland meer doen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Er ligt in Nederland echt een stikstofdeken over, eh, over ons land. Eh, dat verziekt de natuur. En dat weet het kabinet. Dus die hebben de zogenaamde stikstofwet eh, gemaakt. Maar zeggen de natuurclubs, het kabinet heeft helemaal niet goed onderzocht of die wet wel echt werkt voor de natuur. Ze kijken nog of het te vormen nieuwe kabinet met betere plannen komt, anders stappen ze naar de rechter. En over die kabinetsformatie gesproken, ook jongeren mogen zich daarmee bemoeien. Informateur Mariette Hamer kreeg vanochtend bezoek van jongerenorganisaties om te horen wat zij belangrijk vinden. Zoals de Nationale Jeugdraad. Het is heel belangrijk, het klimaat, dat we nu eindelijk een keer echt ambitieus beleid gaan maken. En heel belangrijk, het ook uit gaan voeren en dat we het niet alleen mooi op gaan schrijven. En aan de andere kant dat we die zekerheid voor jongeren overal in de samenleving gaan organiseren. Dus dat betekent via het leenstelsel dat we daar echt goed naar gaan kijken. Eh, maar ook als het gaat over die arbeidsmarkt. Dat iedereen in Nederland die kans gaat krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Het is trouwens nooit eerder gebeurd dat jongeren een bezoekje brachten aan de informateur. De Tweede Kamer had daarom gevraagd.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 Give it loving in the way that I should. let my chat yo. And if you tell me, I let my chat. Better you come, I let my chat yo. And if you tell me, I let my chat. Better you come for me, I let my chat yo. And if you tell me, I would, I let my chat. Clean me good, clean me good. All in my give it up, give it up. All in me loving in the way that I should. Clean me good, clean me good. All in treat me good. All in my give it up, give it up. All in my give it up in the way that I should. Treat me good, treat me good. All steady. How when him come him get it.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 The key is yours to turn, I'm breathing Be gentle Your loneliness is everlasting. I still fear you, but I hear you loudly screaming. Please wait for me, 'cause I don't wanna hurt you, and I don't wanna lose this love, this love.